uur. Krol met het NOS Journaal. Kamer doen de komende ochtend in de Volkskrant een gezamenlijke oproep... om het debat over asielzoekers te voeren op basis van argumenten. Stop met intimideren en bedreigen, staat boven het stuk... dat een initiatief is van GroenLinks-leider Jesse Klaver. De politici maken zich zorgen over de toon waarop de discussie vaak wordt gevoerd... en de dreigementen die daarbij klinken... In het stuk verwijzen ze ook naar de positie van een van de ondertekenaars, PVV-leider Wilders, die al jaren permanent wordt bewaakt. Gisteren werd onder meer bekend dat VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra een kogelbrief heeft gekregen vanwege zijn opstelling in het vluchtelingendebat, zegt hij zelf. Rijkswaterstaat maakt vandaag de op- en afritten op de A7 bij Scheemda in Groningen stroever, zodat er minder ongelukken gebeuren, meldt RTV Noord afgelopen jaar zijn er tal van ongelukken geweest. Meestal vlogen automobilisten uit de bocht een sloot in. Alleen al in september waren er zes van zulke ongelukken. Nu staan er borden die automobilisten wijzen op slipgevaar, maar dat is een tussenoplossing. Het stroever maken van het wegdek bij Scheemda moet de verkeersveiligheid op de A7 structureel verbeteren. Langs de A13 bij Delft is in een kofferbak van een auto een miljoen euro aan contant geld gevonden. De bestuurder was een 56-jarige Brit. Hij is aangehouden. De politie deed de fonds zondag al bij een tankstation, maar heeft het nu pas bekendgemaakt. Volgens RTV Rijnmond omdat de politie de afgelopen dagen de handen vol had aan het tellen van de bankbiljetten. Het is onduidelijk waar het geld vandaan komt. De politie kwam de auto op het spoor na een tip over drugs in de kofferbak. De Brit wordt verdacht van witwassen. Hij wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. commissaris het weer vannacht vooral in het noordoosten kans op mist. In het zuiden kan het regenen. De komende dag overwegend bewolkt en soms wat regen. Het wordt 12 tot 17 graden.